met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's willen weten of het leger in de toekomst wel beschikbaar blijft... om te helpen bij natuurrampen en crisissituaties. Er zijn hier zorgen over omdat de krijgsmacht zijn handen vol heeft... aan de steeds groter wordende oorlogsdreiging. In september spreekt het Veiligheidsberaad over, erover met demissionair minister Brekelmans van Defensie. Die zei eerder al dat het verstandig is om rekening mee te houden... met een beperkte defensiecapaciteit in het geval van een conflict. Vanuit Egypte zijn vrachtwagens met hulpgoederen onderweg naar de grensovergang met Gaza, melden Egyptische staatsmedia. Tientallen vrachtwagens zouden bij de door Israël gecontroleerde grensovergang Kerem Shalom staan. Vanochtend kondigde het Israëlische leger aan de militaire activiteiten in drie gebieden verspreid over de Gazastrook voorlopig overdag te staken en wees beveiligde routes aan waar VN-konvooien en hulporganisaties langs kunnen. Israël staat onder toenemende internationale druk vanwege de humanitaire crisis in Gaza. Bij een ernstig ongeluk op de A12 zijn twee mensen gewond geraakt... waarvan er één volgens RTV Utrecht slecht aan toe is. Twee auto's zouden met elkaar in botsing zijn gekomen... waarna er eentje over de kop zou zijn gevlogen. Door het ongeluk was de A12 richting Utrecht... tussen Bunnik en Knopend Lunette de hele nacht dicht. In het noorden van India zijn bij een tempel minstens zes mensen omgekomen in de verdrukking. Duizenden bedevaartgangers hadden zich op en nabij de heuvel waar de tempel op ligt verzameld toen de paniek uitbrak. Volgens de lokale autoriteiten was er een gerucht verspreid dat er een elektriciteitskabel op een groep mensen was gevallen. Daarop probeerden bezoekers te vluchten en duwden ze elkaar omver. Behalve de zes doden raakten er ook tientallen mensen gewond. Het weer in de loop van de ochtend trekken de buien weg... en vanmiddag is er wat meer zon, al valt er ook af en toe dan een bui. Temperatuur erbij een graad of 21.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 Drops, clear crystal drops, are going forward in our Ja, welkom bij twee uur van ZFM Jazz. Op eh, eh, ZFM natuurlijk. En eh, fijn dat je luistert. En waar kan je beter mee beginnen dan met Nicola Conte. Sea and Sand. Een echt zomerplaatje natuurlijk. Je ziet het strand. prachtig, prachtig. De zee. Ja, ik zie de zon ook weer doorkomen. Dus wie weet komen er wel meer mensen naar Zeeland. Uh, Beth Hart, een zangeres, eh, nou niet bepaald een jazzzangeres... maar die maakt toch wel eens muziek wat aan jazz verwant is. Die heeft, volgens mij was het vorig jaar een cd uitgebracht, You Still Got Me. En daar staat het nummer Drunk on Valentine. En eh, ja, dat, dat, dat, kan je meenemen naar de nachtclub. Het zou ook een nummer van Amy Winehouse kunnen zijn. Dat klinkt een beetje Amy Winehouse-achtig. Het doet me ook een beetje denken aan Chet Baker... En Beth laat zich hier van haar de kant horen. En de trompetist zorgt voor precies de juiste sfeer. Bad Heart, ook in jazz. Komt, ie, komt ze. Sunday apple wine, drunk on Valentine. in his easy chair. I'm light as a feather, slipping off my dress. What he likes best, jasmine in my hair. I'm soft as powder giving me goddamn dat was uh, Beth Hart. Eh, ik weet niet of ze zelf piano speelt. Het zou best kunnen, want ze speelt piano. Eh, ik vind het wel een aardig nummer. Drunk on Valentine. En ja, dan maak ik weer een overstapje naar de echte jazzmannen El Cohn en Zoot Sims. Jazzboots is bijvoorbeeld van El Cohn en Zoot Sims een album... dat soepele, complementaire saxofoonstijl van beide heren laat horen. leuks, mooie opnames is dat. een Jazzboots, een cd uit 1995 en eh, ja, daar, daar ga ik iets van draaien. Komt die. East of the Sun, bekend nummer. klanken van de, de cd Jazz Mood 1995. Uh, eh, een van mijn favorieten is Bella Fleck en de Flecktones. Tones. Ik denk dat ik daar vrij veel cd'tjes van heb. En die hebben een mooi nummer gemaakt. The Flight of the Cosmic Hippo. Hippo is natuurlijk een nijlpaard. En eh, ja, dat, dat is wel bijzonder. En wat ik grappig vind dat, aan dit nummer is... dat het eh, gaat over interactie van jazzmuzikanten met hun publiek. Dat doen ze natuurlijk voornamelijk door de muziek... maar sommigen doen het ook verbaal. In Nederland heb je bijvoorbeeld Michiel Varenkamp... die altijd een aardig verhaal tegen de mensen in de zaal houdt. Maar uh, Bella Fleck heeft dit hier ook geprobeerd. live van de cd Live Art... de Flight of the Cosmic Hippo... All right. Thanks very much, folks. Well, Before we leave you, I think we, we need to do the hippo thing, don't you think? So, first we need to make the sound of the hippo's toenail scraping the pavement of the runway as he prepares for takeoff. Sounds a lot like finger snaps right around here. That sounds good. Okay, gentlemen, you can be the male hippos. Here's your part. Ooh. more masculine. Ladies, here's your part. Ah. Ah. A little more feminine? <laughs> the hippo has landed. Ja, The Flight of the Cosmic Hippo. Uh, Bella Fleck uh, speelt natuurlijk op de banjo. En onlangs, niet zo lang geleden, heeft hij een, een, cd gemaakt samen met Chick Corea. Ja, daar heb ik volgens mij ook wel eens wat van gedraaid. Een Nederlands duo bestaande uit Esther van Hees als vocalist... en bassist Reindert Kracht. We hebben een, een album uitgebracht, For You. En dat is wel eens leuk om eh, daar iets van te draaien. Dus trouwens een leuk cd met een aantal gasten. Anton Goudspit, Hermine van Deurlo, uh, Michiel Boelens. Dit is het nummertje, uh, even kijken welk ik klaar had gezet... van Blue Sands, The Meaning of Love. is JT on your favorite radio station, checking out today's weather just for you. It looks like it's going to be one of those lovely days, sunny and bright, not a cloud in sight. But check out your favorite station. So here's what JT wants you to do: shower the people you love with love. This is going to be a beautiful day. Rise and shine, come on, let's roll. Natuurlijk Gare du eh, ja, dat brengt meteen een beetje Pit. En Pit zit ook in de, jazzorchestra of het Concertgebouw. 60 jaar geleden nam Rita Reis onder leiding van dirigent en componist Oliver Nelson... een van haar allerbeste albums op. Rita Reis meets Oliver Nelson. En bij wijze van eerbetoon uh, komt het jazzorchestra eh, nu met een eigen bewerking. The Second Time Around... En eh, ja, ze, ze, ze, hebben gebruik gemaakt van onlangs teruggevonden arrangementen. En de dirigent Johan Plomp eh, die voegde er eigen arrangementen aan toe... van twee Nelson-composities. Eén daarvan heb ik gekozen, Stolen Moments. Een van mijn grote favorieten. En eh, die laat ik je vast horen van de, de splinternieuwe cd. Nog net van de pers. vraag komt allemaal van de cd The Second Time Around... van de Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Het eerste nummer op deze cd en het laatste nummer... dat zijn composities van eh, Nelson, bewerkt door die eh, Johan Plomp. En daartussenin staan allemaal eh, vocale, vocalisten... V. Klaassen, Anna Serize en Esther van Hees met mooie nummers. En van deze drie dames heb ik er één gekozen weer. Esther van Hees heb ik al laten horen, dus ik kies deze keer voor... Astrid Anna Serize met... It Could Happen To You, ook een heel bekend uh, nummertje. Hide your heart from sight Lock your dreams at night Anne Serize en de Jazz Orkest of de Concertgebouw. Uh, eh, prachtig cd, zeer de moeite waard. Ehm, ik kwam laatst weer een hele typische cd tegen... en dat was een jazzportret van Brian Wilson. Nou, die kent iedereen. Nog niet zo gek lang geleden overleden. En daar spelen allerlei grootheden muziek van Brian Wilson. En zo ook de Yellow Jackets, een bekende jazzformatie. Die eh, hebben op deze cd een nummertje neergezet. De Yellow Jackets met een van de bekendste nummers van de, eh, eh, ja, de Beach Boys, God Only Knows. Only Knows Yellow Jackets. Voor een eerbetoon aan eh, Brown Wilson. Eh, misschien zegt de naam Cloud Nops je helemaal niks. Maar Cloud Nops begon in 1967 in het Zwitserse Montreux een jazzfestival... dat bijna zes decennia later nog steeds een uh, magneet is voor grootheden uit de jazz, rock en pop... die Cloud Nops, die na twee uur pianoles speelde die nog niet meteen als Oscar Peterson... Maar hij, eh, ging, hij stopte ermee en ging voor kok leren. Maar dat beviel hem ook niet. En toen is hij eigenlijk begonnen met dat festival te organiseren. Vanaf 67. Eerst met eh, eh, Charles Lloyd, Keith Jarrett. En een jaar later Bill Evans, uh, Ella Fitzgerald. Um, een poosje daarna liet hij eigenlijk zijn exclusieve focus op de jazz los. En kwam ook meer andere muziek aan bod. Ze hebben er allemaal gespeeld. Led Zeppelin, Frank Zappa, Pink Floyd... Eric Clapton. Ook dit jaar staat er weer, eh, eh, staat onder andere de Black eh, Keys, Shaka Khan, Santana op de rol. En uh, nou, er is een documentaire, They All Came Out to Montreux. En die wordt op 6 augustus uitgezonden op de zender Arte. En dat is wel de moeite waard. En nou, Santana staat daar ook weer bij. Carlos Santana heeft onlangs in Nederland een fenomenaal concert gegeven. Dus ik denk, we mogen wel eens een keertje Santana draaien was een lange intro, maar het is wel de moeite waard. Wat doen we dan? Deze maar, kent iedereen. Carlos Santana. Ja, gitarist van de bovenste plank, zou ik maar zeggen. En eh, toch ook wel eens op North Sea Jazz geweest, volgens mij. En nu binnenkort op Montreux. Ehm, dan heb ik klaargezet Tom Harrell. Een uh, trompetist. Speelde volgens mij bij Horland Silver. En die heeft ooit een cd eh, gemaakt. The Time of the Sun. 2011. Zat een mooi nummer op. Daar krijg je een beetje Braziliaans gevoel bij. Riverson, even kijken. Tom Harrell, even zien. a different samba. cd van eh, Tom Harrell. En eh, meer dan de moeite waard. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, eh, samenstelling presentatie Auke Beuving. Ik hoop dat je het leuk vond. Gevarieerde zomerse klanken zou ik bijna zeggen voor jong en oud. En eh, ja, we gaan eruit met nog één nummertje van Lambico, een Duitse jazzzangeres. Here Comes the Sun. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Uh, ga er vooral op uit. Geniet van de lekkere temperatuur. Niet te heet, niet te koud. Ik geloof zo rond de 21 graden vandaag. En wie weet komt het zonnetje vanmiddag nog wel door. We hebben echt een Hollandse zomer met eh, zon en regen. En dat maakt het ook wel mooi. Lambico is de laatste die ik op de draaitafel kan leggen. Een nummertje van de Beatles, Here Comes the Sun. Nou, laten we dat vooral hopen. Eh, ik wens je nog een hele fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. like years since you've been here. Here comes the sun, little darling.